Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft voor tientallen landen nieuwe importheffingen aangekondigd. Het gaat om landen waarmee de VS de afgelopen tijd geen handelsdeal heeft kunnen sluiten... zoals Myanmar en Zwitserland. De heffingen moeten over een week van kracht zijn en variëren tussen de 10 en 41 procent. Voor Canada worden de importheffingen per direct verhoogd... omdat Trump vindt dat het land te weinig doet tegen de handel in de druk fentanyl... Trump dreigt sinds april met hogere importtarieven... en gaf landen tot vandaag de tijd om een handelsdeal te sluiten. Een Amerikaanse vrouw uit de staat Ohio heeft afgelopen zaterdag een baby gekregen... uit een 30 jaar geleden ingevroren embryo... Haar man en zij probeerden al zeven jaar te vergeefs om kinderen te, krijgen... en kwamen terecht bij een bureau waar ingevroren embryo's ter adoptie worden aangeboden. Hoe langer geleden een embryo is ingevroren... hoe kleiner de kans dat het tot een gezonde baby uitgroeit. De biologische moeder die het embryo ter adoptie aanbood... is op de hoogte van de geboorte. Ze vindt het nogal onwerkelijk. Vitesse zegt verslagen te zijn door het nieuws dat het geen profclub meer is. De beroepscommissie van de KVB heeft besloten dat Vitesse de proflicentie niet terugkrijgt... vanwege onder meer een patroon van misleiding... Fans en ook de Arnhemse burgemeester Marcouch zeggen teleurgesteld te zijn. Vitesse kan nog via de rechter proberen om de licentie terug te krijgen... maar advocaten denken niet dat dat gaat lukken. Justin Timberlake heeft de ziekte van Lyme. Dat heeft de artiest bekendgemaakt via sociale media. Lyme wordt veroorzaakt door een besmette bacterie na een tekenbeet. De zanger vertelt dat hij last had van zenuwpijn, moeheid en misselijkheid...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 Step into the party, the vibe that's gonna be waiting inside. So just get onto the dance floor, yeah on the mic and the crowd is hype. Everybody's on the floor cause the vibe is right. Ladies shaking it up, getting down. Fellas with the hands up. And you can tell this jam is straight off the hook tonight. And there ain't nobody in it looking to fight. Trying to mess this up, cause we all came in a party tonight. Everybody's out on the floor.